Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Presentator Tim Hofman heeft al ruim 46.000 handtekeningen opgehaald... met een petitie voor een kinderpardon. Dat betekent dat dat burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan worden gezet. Hofman kwam gisteren met zijn initiatief naar aanleiding van zijn documentaire... Terug naar je eigen land... Daarin volgt hij vijf kinderen van een groep van ongeveer 400 kinderen die in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen en het land uit moeten. Volgens Hofman lopen ze psychische schade op. Hij wil daarom een kinderpardon dat wel werkt. In de petitie roept hij op om een eerder gebruikte overgangsregeling nieuw leven in te blazen. De kans dat de Formule 1 naar Nederland komt is weer groter geworden. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een concreet aanbod gedaan om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt de Telegraaf. De eigenaar van het circuit, prins Bernard van Oranje, bevestigt het bod. Hij noemt het een unieke kans. Rotterdam en het TT-circuit in Assen waren lange tijd ook gegadigden... voor een Formule 1-race in Nederland, maar de keuze viel op Zandvoort. Daar werd voor het laatst in 1985 een Formule 1-race verreden. De Oostenrijker Niki Lauda won toen. Vanaf 2020 zijn de meeste soorten zonnebrandcrème verboden op Palau. Het land in de Grote Oceaan zegt dat chemicaliën als oxybenzon in de crème... een verwoestend effect hebben op het koraal en zeedieren. Palau claimt dat het het eerste land is dat koraalgiftige zonnebrandcrème verbiedt.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 all your move, Girls, move your body. work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You want me to take a breather, sliding into motion naturally. I Oh, sweet 16. Built a for a rocking chair. I never guessed it would walk up my prom.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 I don't know what to do Augen zu, ich könnte in Tokio sein wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dadi im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights. Living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More. kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meine Schein in den Novo Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night.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 我。 your time to trust in me, and you will find infinity. And take your time to trust in me.